wordt overgeduwd eh, met een, eh, met een trekker. De deur is overgerand. Er zien nog niets mensen naar binnen. En daar gaan de boeren een van het eh, provinciehuis. Eén boer zou met zijn trekker de deur eruit hebben gereden. De ander staat terecht voor opruiming Hij zou erbij hebben gestaan met een megafoon. De Belgische politie denkt niet dat er gevaar is op een hogeschool in Kortrijk. Ze zoeken daar naar een man die een vuurwapen bij zich zou hebben. Maar volgens de politie gaat het om een bekende van ze en zou die niet hebben gedreigd. De hogeschool is voor de zekerheid wel ontruimd. Ook Daniel Craig heeft een tegel op de Walk of Fame in Los Angeles. De James Bond acteur onthulde de de tegel zelf. Ladies and gentlemen, we proudly welcome Daniel Craig to the Hollywood Walk of Fame. I, I never thought I'd hear myself saying this, but you know, it's an absolute honor to be walked all over in Hollywood. So Daniel Craig ligt met zijn tegel vlak bij andere Bondsterren Roger Moore en Pierce Brosnan. De politie heeft vanochtend vroeg een vrouw van de snelweg gehaald... die in een kapotte auto tergend langzaam reed. Iemand belde 112 omdat hij de auto met 40 km per uur... over de A50 bij Nijmegen zag rijden. Bovendien kon je nauwelijks meer door de vooruit kijken. Die was zwaar beschadigd en ook in de motorkap van de Suzuki zat een flinke deuk. De bestuurster had te veel gedronken. Het weer. Op steeds meer plekken is het zonnig. Het wordt 16 of 17 graden in de zon. Waar het bewolkt is blijft de temperatuur steken op een graad of 14. Morgen droog en er verandert verder niet zoveel. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A9 Diemen Amstelveen bij Amstelveen 3 kilometer file.